11 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. De Amerikaanse beurs reageert heftig op de oplopende handelsoorlog met China. De Dow Jones sloot vanavond met een verlies van 2,3 procent. President Trump zei in een serie tweets dat Amerikaanse bedrijven in China... hun productie naar de VS moeten terughalen. De tweets waren een reactie op nieuwe importheffingen op Amerikaanse producten... die China vandaag weer aankondigde. De Europese Unie is Malta dankbaar voor het toelaten van het migrantenschip Ocean Viking. Daardoor konden de 356 migranten na twee weken op zee van boord. Malta stond het schip vanmiddag toe af te meren... nadat zes Europese landen hadden toegezegd de migranten op te nemen. De Maltese premier liet wel via Twitter weten dat het toelaten van het schip... dat eerder door Italië was geweigerd, een eenmalige actie is. Justitie in Frankrijk is een verkennend onderzoek begonnen naar Jeffrey Epstein... Na overleg met de Amerikaanse autoriteiten wordt onder meer onderzocht... of Epstein mogelijk ook in Frankrijk minderjarige meisjes heeft misbruikt. De Amerikaanse zakenman werd begin juni in de VS gearresteerd... vanwege beschuldigingen van grootschalige misbruik van minderjarige meisjes. Epstein was toen net met zijn privévliegtuig teruggekeerd uit Parijs... waar hij een appartement had. Enkele weken daarna pleegde Epstein zelfmoord in de gevangenis in New York. De gemeente Terneuzen roept inwoners op hun eigen straten onkruidvrij te maken. Tot een paar jaar geleden gebruikte de gemeente daarvoor gif, maar dat mag niet meer. Daardoor staat er volgens de gemeente nu te veel onkruid om het zelf weg te kunnen halen. Op de Facebookpagina van de gemeente is er weinig instemming voor het plan. Er zijn honderden reacties geplaatst. Daarin zeggen veel mensen niet van plan te zijn om te gaan wieden. Het weer vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 13. Ook is er kans op nevel en mist. Morgen is het overwegend zonnig en droog.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 This is going up for all the holidays makers, all the ladies who can shake that town. You know we get it down, such things that can break it down. You are my scarlet soul be the flower, let the earth be the land. Coming down, you give me power, divine meanings with the hour. Kissing never sour, should be married in the avatar. hour. You my world wonder, legendary blunder. Kiss we call you mother. I remember one time we didn't speak the world. I'm partying with the hottest girls. I'm looking for a model chick about five foot ten with her hair and curls and a body like Beyonce to put it on me while she's shaking it right, making me sweat every step of the way. So I know where I'll be by the end of the night. Like, uh, we get sexy, 'cause the sex with me is like a recipe. So I'm scraping a plate in a first class bagels in a my hot club. I'm like royalty. She's spoiling me. Up in Central Bay, to keep boiling me. 'Cause the party too hot i up in MIA. But we partying every day, baby. to the Baby Partying every day Come to the fiesta This night will last forever come on Come on We're just gonna call it fiesta <laughs> for somebody special tonight, cause I swear, shorties be eating me up. My life is a party, so tonight we gon' party and die on the dance floor. And wake up tomorrow in Vegas, cause baby, that's just what I asked for. See, I'm a working man with a working plan, and it's working, baby. I went from nowhere to somewhere in just one year, and everyone thought I was crazy. But now we're in Giza, in Ibiza, in Miami, and Rio. How we partying all through the op 106.9 FM. for you. overseas, but maybe it's cause I'm wearing your cologne.